Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij twee schietpa zijn zeker 19 mensen om het leven gekomen. De politie was afgekomen op twee liquidaties, vermoedelijk door rivaliserende drugsbendes. Tijdens de achtervolging werden 17 bendeleden doodgeschoten. Ook raakten vijf agenten gewond. In de staat Sinaloa is het drugsgeweld weer flink opgeleid... sinds de uitlevering van drugsbaron El Chapo aan de VS. Er is een interne strijd aan de gang over zijn opvolging... In Sinaloa is het aantal moorden dit jaar al met ruim kwart toegenomen vergeleken met vorig jaar. De nachtclub in de Amerikaanse staat Arkansas, waar gisteren een schietpartij was, zal worden gesloten. Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Na een rapconcert brak in de vroege ochtend ruzie uit in de club in de stad Little Rock. Daarbij werd geschoten, waarschijnlijk tussen rivaliserende bendeleden. Veel mensen probeerden vervolgens in paniek naar buiten te komen. 28 mensen raakten gewond. Volgens de politie is niemand in levensgevaar. In Madrid hebben gisteravond honderdduizenden mensen uit de hele wereld meegelopen in de World Pride, een mars voor homorechten. De organisatie zelf spreekt van zeker een miljoen mensen. In de Spaanse hoofdstad waren strenge veiligheidsmaatregelen. Zo waren er duizenden agenten op straat en mochten er geen vrachtwagens de stad in. En de Nederlandse softbaldames hebben gisteravond in Italië de Europese titel veroverd. In de finale werd het gastland met 7-1 verslagen. Italië was twee jaar geleden nog de beste van Europa. Nederland en Italië domineren al tientallen jaren de EK's. Beide landen wonnen de finale nu tien keer. door het bereiken van de EK-finale hebben de softbaldames de A-status van het NOC-NSF veiliggesteld.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 beyond reality and sense and rhyme. You see things that make your big heart sing, like the flowers.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 啊。 I'm nifty, the fans part 350. I'm nimble, I think I take my ZFM.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 for you, that's what I like.